Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De registratie van coronaprikken moet veel beter. Dat zegt de organisatie die bijhoudt of er bijwerkingen zijn. Zij vinden dat veel nauwkeuriger moet worden bijgehouden wie welke prik heeft gehad... en wanneer en waar die is gemaakt. Dat kan echt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld nu die ernstige bijwerking van AstraZeneca. Daar lijkt het erop dat dat voorkomt bij vrouwen voornamelijk onder de 60 jaar. Dat dat de hoofdgroep is die deze bijwerking krijgt. Dan wil je ook weten hoeveel vrouwen onder 60 jaar dat vaccin vaccin gehad hebben. En dat weten we niet. Volgens het RIVM werkt het registratiesysteem wel, maar wordt veel info niet of te laat ingevoerd door huisartsen en zorginstellingen die de prikken zetten. De GGD zeggen dat zij wel meteen alles doorgeven. Een decaan van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat weg vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee medewerkers dienden ruim anderhalf jaar geleden een klacht tegen hem in en na onderzoek is nu besloten dat de decaan vertrekt. Als het aan voetbalbond KNVB ligt, zitten er ook komend weekend supporters in de stadions. Afgelopen weekend mochten er als proef bij elke wedstrijd 7.500 mensen naar binnen. Volgens de KNVB is alles goed verlopen en ze hopen daarom dat de politiek ook snel groen licht geeft voor komend weekend. En in Rotterdam is zelfs een stoplicht nu helemaal in songfestivalsferen. Als het ding bij Ahoy op groen springt, horen de voetgangers de komende tijd dit liedje van een van de bekendste songfestivalwinnaars ooit. met Waterloo. Voetgangers kunnen de komende weken dus zingend en dansend het zebrapad oversteken. En deze vrouw vindt het helemaal mooi. Nou, geweldig. Ik, ik zag het gelijk. Nou, dat Rotterdam daar eh, ja, toch weer aan denkt. Dat vind ik toch leuk, die kleine dingen erbij. Want ja, het is toch eh, niet leuk dat we geen feesten eh, op straat hebben en zo. De bedenker weet wel hoe die mensen het liefst ziet oversteken. Ja, het liefst met de, met de glimlach. Ik heb het gedaan voor de glimlach. En als ze er nog een beetje bij willen dansen, vind ik het helemaal perfect. Je krijgt het weer nog, het is bijna overal droog. Alleen in het zuiden is er vanavond kans op een buitje. Vannacht gaat het op meer plekken regenen. En morgen dan is het gedaan met het mooie weer. Veel bewolking dan en buien met kans op onweer. Later klaart het wel wat op en het wordt max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de afrit Nieuw-Vennep dicht voor politieonderzoek. En dat zorgt voor file op de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.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 darkness I know lost in the meaning. ritme, ritme. van ZFM. Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my spoon for two and trading jackets, laughing about how small it looks on you.